Dat komt vooral doordat er in Colombia nu meer cocaïne dan ooit wordt geproduceerd. De meeste cocaïne die via Nederland binnenkomt is bestemd voor het buitenland. Naar schatting wordt 90% verder gesmokkeld, zoals naar Engeland en Scandinavië. De politie probeert de stroom te stoppen door nauwer samen te werken met buitenlandse opsporingsdiensten. Ook zijn er inmiddels Nederlandse agenten gestationeerd in Colombia. Op Rotterdam de Heek Airport ligt het vliegverkeer stil in verband met de sneeuw. Tot zeker twee uur vanmiddag wordt er niet gevlogen. Schiphol en Eindhoven waarschuwen voor mogelijke vertragingen. Problemen door de sneeuw zijn er niet, voor zover bekend. Volgens Rijkswaterstaat rijdt het verkeer op de snelwegen goed door. Er is gestrooid. Doordat mensen uit voorzorg hadden besloten thuis te werken... stonden er vanochtend veel minder files dan normaal. In Parijs is de Amerikaanse zanger Chris Brown opgepakt. Hij wordt verdacht van verkrachting, melden verschillende media. Een vrouw zei tegen Franse media dat Brown haar seksueel misbruikt heeft... in de nacht van 15 op 16 januari in zijn hotelkamer... nadat de twee elkaar daarvoor ontmoet hadden in een nachtclub. De politie heeft in Spijkenisse een derde verdachte aangehouden... voor ernstige mishandeling van een jongen van 15. De aangehouden verdachte is net zo oud. Gisteravond werden al twee jongens van 14 en 16 aangehouden. Zij hadden zichzelf gemeld bij de politie. Op internet circuleren filmpjes van de mishandeling. De politie zoekt nog naar de andere jongeren die erbij betrokken waren. Het weer vanuit het zuidwesten sneeuw. Pas in de namiddag valt er ook sneeuw in het uiterste oosten. Op de meeste plaatsen valt 2 tot 4 centimeter. De temperatuur ligt rond het vriespunt. En er waait een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind.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 Luister mensen. Ik hou van muziek. Daar gaat het niet om. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik hou van mooie muziek. Met gevoel gespeeld door muzici die hun instrument meester zijn... en bereid zijn daar moeite voor te doen. Daar hou ik van. Muziek troost mij als ik het moeilijk heb. En ik had het moeilijk die dag, ik ben nog heel goed. Ik loop door de stad, ik zie een poster hangen, Josti Band. Ik wist niet wat het was, maar ik dacht, Band muziek was ik aan toe. Ik was toe om getroost te worden door mooie muziek. Ik ga daarheen. Ik betaal verdomme nog geld voor een kaartje. Ik zit daar in die zaal. Dat tuig begint te spelen. Kut muziek. Ongeïnspireerde lachen dat had niet met muziek maken te maken. Muziek maken doe je met je hart. En dat is niet met je tongetje bek het op een telefoon staat de hengsten. Je zal een componist zijn, weet je wel. Gezwoegd hebben op een mooie melodie. En dan gaan die mafketels, want dat zijn het... Die maken het kapot en waarom? Waarom? Omdat ze lui zijn. te lui om te repeteren wat elke muzikant moet. Maar nee hoor, ik ben wel goed. Alles wat ik doe is toch wel leuk. Ja, met zo'n instelling blijf je zwakzinnig. Vind gek. En zo gek zijn ze niet hoor. Oh, nee. Nee, nee, want de hele dag is het van... En dan is die laatste verzorgen weg. En dan tegen elkaar... Zeg, ik heb die gozer helemaal ondergekwijld. En dat is wat het gebeurt.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 And before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Mm. And in silence, it's like a spirit that takes my house to heart. But I know it's there, so I'm nonchalant.